Freddy van met het NOS Journaal. De VS heeft tot nu militaire operaties in Irak. Op 16 juni zijn de VS begonnen de rebellen van terreurorganisatie Islamitische Staat in het noorden van Irak te bestoken. Tot nu toe hebben de Amerikanen 106 luchtaanvallen uitgevoerd. Volgens het Pentagon is er nog voldoende geld om de aanvallen de rest van het jaar te betalen. Het Internationaal Monetair Fonds geeft Oekraïne het tweede deel van de noodlening. Ondanks de spanningen in het oosten van het land voert Oekraïne de noodzakelijke hervormingen snel genoeg uit. De noodlening van zo'n 12,5 miljard euro wordt in delen overgemaakt. Elke keer als het land voldoet aan bepaalde doelstellingen wordt een nieuwe tranche vrijgegeven. En dit keer is dat ongeveer een miljard euro. Een eerste bloedtest heeft aangetoond dat een medewerker van Artsen zonder Grenzen in België geen ebola heeft. Dat meldt de Belgische media. Voor de zekerheid wordt maandag een tweede test gedaan. De Belgische man lag tot nu toe in een Brussels ziekenhuis in quarantaine. Het is een hulpverlener die twee weken geleden terug is gekomen uit een West-Afrikaans land. Daar behandelde hij ebola-patiënten. Toen hij gisteren opeens koorts kreeg, werd hij uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Een Russisch vliegtuig met aan boord minister van Defensie Shoigu heeft geen toestemming gekregen om door het luchtruim van Polen te vliegen. De minister was op de terugweg naar Moskou toen het toestel door Polen werd geweigerd. Volgens de Poolse autoriteiten had het vliegtuig ineens zijn status van civiel naar militair veranderd. Het vliegtuig is teruggevlogen naar de Slovaakse hoofdstad Bratislava, waar het ook was opgestegen. Het weer. Later vanavond en vannacht kans op een bui in het noordwesten, maar verder zo goed als droog bij 14 graden.